Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail en de NS verwachten dat vandaag de meeste treinen weer kunnen rijden. Op drie trajecten is nog geen treinverkeer mogelijk, onder meer tussen Amersfoort en Apeldoorn. Het treinverkeer werd vrijdagmiddag uit voorzorg stilgelegd vanwege storm Yunis. Omdat de schade na de storm groter was dan gedacht, kon de NS gisteren op de meeste plekken nog geen treinen laten rijden. NAVO-topman Stoltenberg noemt het risico op een grootscheepse aanval van Rusland op Oekraïne zeer, zeer groot. Hij zei dat alles erop wijst dat zo'n militair offensief op handen is. Volgens hem is er geen bewijs dat Rusland zijn troepenmacht bij de grens met Oekraïne afbouwt, zoals de Russen zelf zeggen. Stoltenberg zei dat er juist troepen bijkomen. De Britse premier Johnson zegt dat er aanwijzingen zijn dat Moskou zich klaarmaakt voor de grootste oorlog in Europa sinds 1945. Australië beschuldigt China van intimiderende praktijken. Volgens de Australische premier Morrison heeft een Chinees marineschip een laserstraal gericht op een Australisch militair vliegtuig. Dat vloog op dat moment ten noorden van Australië. Het land zegt dat de actie tot levensgevaarlijke situaties had kunnen leiden... omdat de piloten door de laser verblind hadden kunnen worden. De relatie tussen Australië en China is de afgelopen jaren verslechterd... ook al zijn de landen belangrijke handelspartners. Finland is voor het eerst Olympisch kampioen ijshockey geworden. In de finale in Peking werd met 2-1 gewonnen van de Russische ploeg die vier jaar geleden won. De ijshockeyfinale is traditioneel het laatste onderdeel van de Olympische Winterspelen. Vanmiddag is de sluitingsceremonie. De Nederlandse vlag zal dan worden gedragen door schaatster Irene Schouten. Zij won drie keer goud en één keer brons. Het weer. Het wordt een grijze dag. Vanuit het westen trekt regen over het land. Het wordt maximaal 10 graden. Vanmiddag toenemende wind met vooral vanavond kans op zware windstoten. Morgenochtend droog, later opnieuw regen en veel wind en ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij de afrit Haarlem-Zuid kantelde eerder vandaag een vrachtwagen... en door de bergingswerkzaamheden is daar slechts één rijstrook open. Je hebt dan nu 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Badhoevedorp.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 I sent you straight to hell. Showed you new sides of yourself. Took scissors to your chastity belt. Then you fucked me over. You lied, you lied just a little guess I liked it a little I let it slide every single time But I'm getting bored Ugh.